Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De hardste boerenacties ooit komen eraan. Dat zegt Farmers Defence Force. Ze zijn boos over het gesprek vandaag tussen boerenorganisaties, stikstofbemiddelaar Remkes en ministers uit het kabinet. FDF was er niet bij, maar andere boerenorganisaties wilden dat er meer uit dat gesprek was gekomen, zoals LTO. Heroverweging van beleid. Die daad, dat gegeven, die beweging, die is er niet gekomen. Farmers Defence Force zegt dat de boel terug bij af is en zij verwachten dat het gaat escaleren. Maar in Den Haag zijn ze iets positiever, vertelt politiek verslaggever Nienke de Zoete. Er is ook een vervolgafspraak gemaakt en dat is toch echt wel winst. Dus de afdronk in ieder geval van de vergadering eh, vindt het kabinet positief. Op Rivier de Lek wordt al uren gezocht naar een vermist persoon. Een plezierjacht is gezonken nadat het werd overvaren door een vrachtschip. Er zaten meerdere mensen aan boord. Hoeveel precies weten we nog niet. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is het duikers deels gelukt om het schip binnen te gaan. Is het te gevaarlijk om de boot helemaal te doorzoeken. Het Rode Kruis laat het servicepunt in Ter Apel nog langer staan. Begin deze week openen ze zo'n servicepunt om het aanmeldcentrum een handje te helpen. Daar kunnen asielzoekers eten, drinken en info krijgen. Volgens het Rode Kruis kwamen er in de eerste week 140 mensen langs. Het is al maanden overvol in Ter Apel. Mensen slapen regelmatig buiten omdat er te weinig bedden zijn. En met 50 even over de markt in het Belgische Hasselt-scheuren zit er niet meer in. Je mocht daar al maar 30 per uur en dat is sinds vandaag teruggeschroefd naar 20. Vertelt de bestuurder. Niet van de auto, maar de bestuurder die het plan invoerde. Ik denk dat 20 km per uur nog altijd harder is dan 0. Wat we hier vooral proberen te doen is fietser, voetganger en automobilist in een historische binnenstad waar dat je kronkelige straatjes hebt, veilig met elkaar laten functioneren. En de maximumsnelheid is niet alleen voor auto's teruggeschroefd. Ook fietsers moeten zich inhouden. 20 per uur, dat is wel weinig, maar ja, voor de voetgangers zal het interessant zijn, ja. ja. Gaat u zich eraan kunnen houden, denkt u? Uh, <laughs> met moeite, maar zal eh, moeite. Het idee is dat er zo ook meer plekken komen voor groen en terrasjes in Hasselt.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 I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there?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 light them up, light them up. Only strobe lights are shining us, light them up, light them up. Only strobe lights are shining us, light them up, light them up. Lit, lit, fired up, light them up, light them up. Only strobe lights are shining us, light them up, light them up. Lit, lit, fired up, light them up, light them up, light them up, light them up, light them up, light them up, light them up. them up, line them up, line them up.